Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oekraïne voelt zich gesterkt door de eensgezindheid in Europa... zegt president Zelensky na de top in Londen vanmiddag. Volgens hem is de eenheid in Europa in lange tijd niet zo groot geweest. Op de Europese top is onder meer afgesproken dat er een coalitie komt... van landen die willen helpen om een Europees vredesplan voor Oekraïne te maken. Welke landen deze Coalition of the Willing gaan vormen is nog niet duidelijk. Maar in elk geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen mee. Premier Schoof heeft namens Nederland nog geen concrete toezeggingen gedaan. Het plan zal worden voorgelegd aan de Verenigde Staten. De Britse premier Starmer en andere landen benadrukten dat steun van de VS onmisbaar blijft. De Oekraïense president Zelensky zei vanavond dat hij er vertrouwen in heeft... dat de relatie met de Verenigde Staten weer hersteld kan worden. Ook heeft hij tegen journalisten gezegd dat Kiev bereid blijft... om de deal met Washington te tekenen. Afgelopen vrijdag liep het ondertekenen van die deal stuk... nadat Zelensky en president Trump openlijk ruzie kregen. Meerdere landen hebben er vandaag bij Zelensky op aangedrongen... om de verstoorde relatie weer te herstellen. Een man van 18 is overleden nadat hij vannacht werd aangereden door een auto in Maasluis. De automobilist reed door, maar de auto werd later gevonden in een dorp verderop. De politie hield vier inzittenden aan. De politie sluit niet uit dat het slachtoffer opzettelijk is aangereden. De topvrouw van berichten-app Signal zegt nooit gegevens van gebruikers te zullen delen of verkopen. Signal staat al weken in de top 3 van meest gedownloade apps... nu veel mensen een alternatief zoeken voor de apps van techgiganten...